Zuid-Soedan over onafhankelijkheid is in elk geval rechtsgeldig. Er kan nog vier dagen worden gestemd, maar nu al heeft meer dan de benodigde 60% van de kiezers zijn stem uitgebracht. Algemeen wordt verwacht dat de bevolking zich zal uitspreken voor een eigen staat.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 Duizenden mensen zijn al voor het water gevlucht. Inwoners van Almere die hun woning volgens een keurmerk beveiligen worden beloond. Ze krijgen een zogeheten ID-spray dat eigendommen markeert. Als gestolen spullen worden teruggevonden is de eigenaar gemakkelijker op te sporen. Mensen die hun koopwoning van goedgekeurde sloten voorzien kunnen de helft van die kosten terugkrijgen. Almere wil zo het hoge aantal inbraken terugdringen. De stad heeft ook te maken met veel overvallen. Winkeliers die een DNA-douche installeren kunnen een deel van de kosten terugkrijgen. Zo'n douche spuit een transparante vloeistof over een overvaller die met UV-licht zichtbaar kan worden gemaakt. De piloten van het Poolse vliegtuig dat in april vorig jaar neerstortte in Rusland is onder druk gezet om te landen. Volgens de Russische commissie die de vliegramp onderzocht kregen de piloten vanwege de dichte mist het advies elders te landen. Op de vluchtrecorder is te horen dat ze bang waren dat de Poolse president Kaczynski boos zou worden als ze zouden uitwijken naar een ander vliegveld. Daardoor namen ze de verkeerde beslissing, zegt de commissie. Bij het vliegtuigongeluk kwamen 96 Polen onder wie Kaczynski zelf om het leven. Postbedrijf Send neemt concurrent Selectmail over. Send verwerkt jaarlijks 450 miljoen poststukken en heeft op de postmarkt een marktaandeel van zo'n 10%. Voor Selectmail is dat rond 5%.